Een keur aan wereldsterren treedt op om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. De show wordt wereldwijd live uitgezonden, ook in Nederland. Onder andere Madonna, Wyclef Jean, Sting, Coldplay en Bruce Springsteen treden op. Er is ook een telefoonpanel met bekende mensen zoals Brad Pitt, Clint Eastwood, Julia Roberts en Leonardo DiCaprio. Daar kunnen mensen hun donatie melden. Het Benefietconcert is een initiatief van George Clooney. Na afloop zijn alle nummers te koop via internet. De organisatie belooft dat de volledige opbrengst wordt gebruikt om de slachtoffers in Haiti te helpen. Een rechter in Los Angeles heeft geweigerd om filmmaker Roman Polanski bij verstek te veroordelen. De Pools-Franse regisseur had gevraagd om de hoogte van de straf vast te stellen. Polanski was in 1977 al schuldig bevonden voor seksueel misbruik van een meisje. Maar een straf werd toen niet vastgesteld omdat Polanski naar Frankrijk was gevlucht. De rechter vindt dat de filmmaker naar Los Angeles moet komen om zelf de straf te horen. De zaak kwam vorig jaar weer aan de orde nadat de filmmaker in Zwitserland werd aangehouden op verzoek van de Amerikaanse justitie. Hij heeft daar nu huisarrest in afwachting van zijn mogelijke uitlevering. De Britse regering heeft het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag verhoogd tot ernstig. Dat betekent dat de kans op een aanslag zeer waarschijnlijk wordt geacht. Maar de Britse minister van Binnenlandse Zaken benadrukt dat er geen informatie is die nu in die richting wijst. Aanleiding voor de verhoging is de toegenomen dreiging na de mislukte aanslag op eerste kerstdag in een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit. Sinds juli stond het dreigingsniveau in Groot-Brittannië op substantieel. Door de verhoging naar ernstig is het één na hoogste niveau bereikt.